Boek met het NOS-journaal. In Nijmegen is een stadsbus met een aantal passagiers erin tegen twee huizen aangereden. Volgens de politie is de chauffeur daarbij om het leven gekomen... en zijn de zes passagiers gewond geraakt, van wie drie ernstig. Het ongeluk gebeurde in de buitenwijk Malvert. De bus reed in een bocht rechtdoor. Mogelijk was de buschauffeur onwel geworden. De schade aan de rijtjes woningen is aanzienlijk... De bewoners van beide huizen in Nijmegen zaten achter in de tuin. Ze liepen geen verwondingen op, maar een van hen is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De andere bewoners brengen de nacht elders door. De presidentsverkiezingen in Polen zijn gewonnen door de liberaal Komorowski. Bij het tellen van de stemmen leek er even een nek a nek race te ontstaan, maar de conservatief Kaczynski redde het toch niet. De exit polls had al een kleine voorsprong laten zien voor Komorowski en dat was voor Kaczynski al genoeg om zijn tegenstander direct te feliciteren met de overwinning. Bronislav Komorowski is de huidige waarnemend president. Jaroslav Kaczynski is de tweelingbroer van de vorige president Lech Kaczynski... die in april omkwam bij een vliegtuigongeluk in Rusland. De president in Polen heeft niet alleen een ceremoniële functie... hij heeft ook politieke macht, met name op het gebied van buitenlands beleid en veiligheid. De deelstaat Beieren heeft binnenkort het strengste rookverbod van heel Duitsland. In een referendum stemde 61% van de kiezers voor aanscherping van de wet... Vorig jaar werd de oude wet versoepeld en mocht weer worden gerookt in aparte rookruimtes, in kleine cafés en in biertenten. Vanaf 1 augustus zijn er geen uitzonderingen meer mogelijk en mag in geen enkele horecagelegenheid meer worden gerookt. Hoewel de nieuwe wet in augustus ingaat, mag alleen dit jaar nog in beperkte mate worden gerookt tijdens het Oktoberfest in München. Dan nog het weer. Vanuit het westen bewolking. Overdag blijft het bewolkt met lokaal wat lichte regen. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 25 lokaal in Limburg.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 Two thousand, three thousand, and the bidding went on. As a man in the town coat kept playing that song, the bidding grew tense, each bid more and more till a five thousand figure rang out from the floor. The man in the town coat just sat there instead, playing that song as if no one were there.